Je hoort straks de nachtgedachten. Dat is een vertaling van een Engelse tekst naar het Nederlands. En ook hoor je muziek van de Radio 1 Week CD. En die is deze week van Paul McCartney. Maar eerst Nathalie Imbruglia. Haar plaats zal voor mij nooit meer hetzelfde klinken...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 She said that someday soon the sun was gonna shine. And she was right. This love of mine, my Valentine. As days and nights would pass me by. I tell myself that I was waiting for a sign. Then she appeared, a love so fine, my Valentine. she'll be there. This love of mine, my Valentine. my valentine Paul McCartney en Dit is de Nacht met My Valentine. Komt van zijn nieuwe album Kisses on the Bottom. En eh, de ex-Beatle heeft een album dus uitgebracht met vooral veel covers. Maar er staan ook twee zelfgeschreven nummers op... waarvan eh, de single My Valentine er één van is. Ja, en vraag je af hoe de agenda bijvoorbeeld van Paul McCartney eruit ziet voor komende week. Nou, ik heb eh, even een kijkje in zijn agenda kunnen nemen. Donderdag 9 februari, dan is het een bijzondere dag, aanstaande dus. Dan zal hij als laatste Beatle een ster krijgen op de Hollywood Walk of Fame. En zondag, dat is ook aanstaande, dan gaat hij optreden... tijdens de uitreiking van de 54e Grammy Awards. Belangrijk uitreiking van muziekprijzen in Amerika. En wie erop ook op zal treden, dat is eh, Bruce Springsteen. En dit is The River uit 1981. they bring you up to do like your daddy John. Me and Mary, we met in high school, and she was just 17. We drive out of this valley down to where the fields were green. We go down. right into the earth. Now I just act like I don't remember. Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. Dit is de nacht. Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Met Herbert Codé. standing there. And I asked you for a light. I slightly touched my hair. You looked as I hoped you might. I throw my head back as I laugh. I touch your arms, look into your eyes. We'll say some words that I forget. We both know they're mostly lies. suggest we get another probably thinks she's being bad, well that she's going straight to hell. And this is just a girl who wants, who's not afraid to help herself, cause everybody she's ever known is just a peach in a sweet ass pie. So how could you hope to say no when you see him walking bring them back to my house. Watch your step, I'm number one B. Come on in, and I'm sorry for my. In deze koude winterse nacht van het programma Dit is de Nacht op Radio 1 hoorde je Maia Vidal en Follow Me. Het is dromerig, het is melancholisch. En het is een dame die eigenlijk eh, overal en eh, nergens woont. Parijs, New York, Barcelona. Ze, ze, reist een beetje heen en weer. En ze gebruikt op dit album, dat is wel heel erg leuk, ze gebruikt kinderspeelgoed. En wat gebruikt ze dan? Onder andere een kinderpiano en een xylofoon. Dus als je wel eens in een eh, speelgoedboek bij de muziekafdeling kijkt... dan zie je daar allemaal van die kleine, ja, voor kinderen gemaakte pianotjes en xylofoontjes. En dat gebruikt ze dus in de liedjes. Maar Ia Vidal dus in Dit is de Nacht. Zometeen de nachtgedachte, maar eerst terug naar 1960 met Eddie Cochran. Now there three steps to heaven. are three, three steps, to heaven. steps to heaven. Just listen, heaven. and you three will plainly see. And as life travels on and things do go wrong. Just follow steps, to heaven. steps steps one, to heaven. two, and three. Step one, you find a brotherhood of love. Step two, she falls in love with you. Step three, you kiss and hold her tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. The formula for heaven's very simple. Just follow the rules and you will see. And as life travels on and things do go wrong, just follow Step heaven, steps one, two, and three. Step one, you find a girl who you love. Step two, she falls in love with you step three. You kiss and hold it tightly. Yeah, that sure seems like heaven to me. Just follow steps one, two, and three. Never ever repay what I've taken from you. De Nacht. De EO. room all alone. what's wrong. I've had Beautiful South in Dit is de Nacht. Met A Little Time uit 1990. En daarvoor hoorde je ook de David Crowder Band met Why Me. En daarvoor is dat Eddie Cochran met Three Steps. Een mailtje via nacht.eo.nl. Ik zit voor een stage in navolging van mijn studie International Business and Management Studies... vijf maanden in Amerika. En ondanks dat een fantastische ervaring is, is er geen mooiere plek dan thuis. En jullie programma brengt me elke keer weer een stukje dichter bij huis. jullie, jullie programma laat ook de Atlantische Oceaan altijd een stukje minder diep lijken. Nogmaals ontzettend bedankt voor dat stukje Nederland op afstand. Heel graag gedaan. Mailtje van eh, Joris Riesenbos via nacht.eo.nl. Dan is het nu tijd voor de nachtgedachte. Een vertaling van een songtekst naar het Nederlands. En die is deze nacht als volgt. Ik word net wakker met een smile op mijn gezicht. Ik heb zoveel liefde in mijn hart voor jou. Het is Jai Coltrane en Feeling Good. I'll make mistakes. We do. we do. I learn from you. We all make mistakes. Oh, we do. I learn from you. We all make mistakes. Oh, we do. I learn from you. We all. Ian laheves in Dit is de Nacht samen met Willy Mason en No Room for Doubt. Daarvoor die ook nog De Nachtgedachten, Chai Coltrane en Feeling Good. Ja, de afgelopen twee uur eh, is het dat we het over het onderwerp de winter van 2012 hebben gehad. En eh, normaal eh, drink ik s'nachts nooit iets van chocolademelk. Maar vandaag dacht ik, weet je wat, met deze temperaturen... even lekker bakje chocolademelk erbij. En ik moet zeggen, dat smaakt echt heerlijk. En ik heb ondertussen ook even de temperaturen erbij gepakt van het KNMI... om tien voor half vijf op deze dinsdagochtend 7 februari. Op dit moment in Limburg min 12,8. Midden van het land ongeveer min 13 graden. Friesland, min 13,8 ook. En het eh, midden van Flevoland, min 17,1. Het zijn toch eh, flinke, flinke temperaturen. Ik ben alleen maar gewend door, door, het jaar heen te horen dat het allemaal in de plus is. Weet je, 17 graden, 18 graden. En nu is het gewoon een keer in de min. maak je niet vaak mee. Dan de Engelsman Les Humphries. Hij woonde in Hamburg, richtte eind jaren 60 een swingend gezelschap op... genaamd de Les Humphries Singers. En na een aantal succesvolle hits vertegenwoordigde hij de groep in uh, het Eurovisie Songfestival. Hij vertegenwoordigde Zuid-Duitsland in 1976 met het, eh, dit nummer. Sing, song, sing a sang, song. Sing, sang, song, sing, ja, dat was Sing Sang Song, begeleid door een orkest en een dirigent... werd de groep 15e van de 18 deelnemers. En succesvoller was de groep met eigen werk, zoals de nummer 1 in Nederland... To My Father's House. Dit is de nacht. Dit is de nacht. De EO. what's the meaning of saying samen met John Legend in Dit is de Nacht. Stay With Me by the Sea uit 2008. Daarvoor hoorde hij ook nog de Les Humphrey Singers met To My Father's House. Hij heeft een eh, bijzondere stem en kan ook nog eens ongekend de saxofoon bespelen. In 1992 had hij lang haar en scoorde een hit met I Wonder Why. En tegenwoordig ziet hij eruit als een gentleman. Keurig netjes verzorgd. Ik heb het over Curtis Tigers. En straks hoor je in hoe is het toch met wat Curtis is gaan doen na zijn hit in 1992. Thank you, baby. Jimmy Needham in Dit is de Nacht met How Sweet It Is. Hij studeerde klarinet en saxofoon en had in 1992 een hit met I Wonder Why. Hoe gaat het met Curtis Tigers? gaat het met Curtis Tigers? En wat heeft hij na zijn hit in 1992 gedaan? Hij is blijven produceren voor onder andere films en heeft negen albums gemaakt. Een opvallend detail, na zijn eerste popalbum hoor je op zijn verdere albums... onder andere ook op zijn tweede en derde jazz-invloeden terugkomen. Waarom die verschuiving van de pop naar de jazzmuziek? Well, you know what? That was me then. I mean, I, it never occurred to me to just like one kind of music or play one kind of music. I, as a kid, I played, in, I played drums in a punk rock cover band... and I, I played jazz on Tuesday nights and blues on Mondays... and had a rhythm and blues band the rest of the week. So, I mean, I just, I like good music. I, I was writing pop songs then, so that's what I was recording. But I always had this jazz thing sort of in my back pocket. En hij heeft inderdaad heel wat klassiekers in zijn achterzak, zoals op zijn laatste album Bye Bye Blackbird. Make my bed and lie at the lights. I'll arrive late tonight. Blackbird. Oh, Blackbird. En de muzikale duizendpoot Curtis Tigers, die blijft bezig. Er komt dit jaar een nieuwe tour aan. En hij brengt een nieuw album uit, Let's Go Out Tonight. En recent heeft hij bij de BBC al wat laten horen van zijn nieuwe album. Now they're going home, everyone, everyone loves lover. Dat nieuwe album zal dus nog veel pop-invloeden hebben, folk, blues, maar ook oldschool R&B. En tot zover de zoektocht naar Curtis Tigers. Een muzikale duizendpoot die iedere keer op zoek is naar nieuwe ideeën en songs. En dat we meer van hem gaan horen komend jaar, dat is zeker. Hou hem in de gaten. Het is de nacht. Dit is de nacht. Met Herbert Codé. Met Herbert Codé. Wonderful World van Sukuro en Eric Clapton hier in Dit is de Nacht. En daarvoor jullie de zoektocht naar Curtis Tigers, I Wonder Why. Van de popmuziek is die overgegaan naar de jazz.